4 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs staken vandaag en morgen. Ze willen structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Verspreid over het land zijn er manifestaties. Zo zijn er marsen in Groningen, Rotterdam en Middelburg. In de Kuip in Rotterdam en in het stadion van Willem II zijn grote bijeenkomsten. Uit een enquête van de NOS blijkt dat de actiebereidheid in het onderwijs hoog is... 90% van de scholen zegt dat er vandaag één of meerdere leraren gaan staken. Minister Slop van Onderwijs zei gisteravond dat hij begrip heeft voor de zorgen van leraren... en voegt er wel aan toe dat er geen extra geld komt om aan de eisen van de leraren te voldoen. In China zijn nog eens 38 mensen overleden aan het coronavirus, meldt de Chinese gezondheidsautoriteit. Daarmee komt het dodental in China op 170. Het aantal mensen dat besmet is geraakt is gestegen tot boven de 7700. Later vandaag oordeelt de Wereldgezondheidsorganisatie of er sprake is van een internationale noodsituatie. Verschillende instanties hebben de afgelopen dagen al maatregelen genomen. Zo vliegen meerdere luchtvaartmaatschappijen voorlopig niet meer op China. KLM maakte gisteren bekend een aantal vluchten naar China te schrappen, maar niet allemaal. Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest gedaald. Volgens het CBS was er een daling van 2,6 ten opzichte van het jaar ervoor. Het komt vooral doordat er minder koeien, varkens en kippen zijn in Nederland... en doordat melkkoeien ook minder stikstof in hun voer hadden. De Amerikaanse grenspolitie heeft een tunnel ontdekt van bijna anderhalve kilometer... tussen Californië en Mexico. De vermoedelijke drugstunnel is voorzien van luchtventilatie, stroom, rails en een lift... Er is niemand opgepakt. De tunnel wordt binnenkort vernietigd. Het weer. Mogelijk valt in het noorden nog wat regen. De minima liggen rond de 6 graden. Overdag is het bewolkt, maar zo goed als droog. Alleen in het zuiden kan later wat regen vallen.